Deze motherfucker neemt Joost Klein Ik werd gepest op het schoolplein, nu heb ik een hoofdpijn Ik was 13 maar geen 13 in een doos zijn Een paar jaar geleden en mijn bril die was stroomlijn. Ik had een dicht gordijn bij mijn kozijn Ik zou ook boos zijn zonder mijn kozijn En ze vragen mij, Joost Klein, hoe de fuck kan jij zo groot zijn? Ben in Oost-Berlijn, ik drink mijn rode wijn Mijn psychiaters zijn mij, jij hebt borderline Die woorden deden pijn, net als stekels van een porcupine ben ik vis, net Robijn Jij bent een pestkop, nee je kan niet zo zijn Check mijn website, dit is mijn domein Maar na 20 jaar online, ben ik liever offline Ik ben liever offline, ik ben liever offline Ik werd geslagen, maar de pest kon de het plagen, dus ik hem mocht niet klagen. Mijn docent zei je mag me alles vragen, er zijn geen domme vragen. Dus ik vroeg waar is mijn vader? Tien jaar later, ik van zonder lekkage. Mijn stapblad is wit, net wc-papier van paasje. Ik ging door allemaal fases, dus ik luister andere hazes. Ik passeerde revue en ik passeerde bazaar. Mijn brein is een gekke salade, mijn leven is een quiz, je kan het antwoord niet raden. Het KUD, ik heb die groene en die paarse, ze noemden me papi, maar ik heb echt geen kraantje. Ik wacht al jaren en maanden, maar ik blijf naast mijn ovatie staande. Ik teken graag op beslagen ramen Ze wil mijn COCK net baantje Ik ben liever offline Ik ben liever offline Ik, ben liever offline Ik ben liever offline Ik ben liever offline Ik ben liever offline Ik ben liever offline Ik ben liever offline Ik voel mijn code en de beat Bitch, ik wil wat noten bij mijn brie Jo is klein in de tanden voel me code en de buurt Bitch, ik wil noten bij mijn brief Joost Klein in het ander van de buurt